Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet moet zich nog een keer goed achter de oren krabben, vinden burgemeesters. Ze staan nog niet te springen om wat er gaat gebeuren met de coronamaatregelen. Zo is het kabinet van plan om niet-essentiële winkels weer te openen, maar alleen voor afhalen... Dat kan verwarrend zijn, zegt de voorzitter van het Veiligheidsberaad. Nou, we hebben daar dus wel onze vragen eh, bij. Een supermarkt moet je naar binnen gaan en bij een zieke eh, chique eh, moet je dan buiten aan een loket het ophalen. Ja, of dat allemaal even duidelijk is, daar hebben wij wel onze vragen bij. En ook de avondklok is een dingetje. Waarschijnlijk maakt premier Rutte vanavond bekend dat die volgende week stopt. Maar zeggen de burgemeesters, dan moet je hem daarna niet opnieuw invoeren. Als je kiest, kiest kiest er ook duidelijk, je stopt ermee of je gaat door. Vanavond weten we precies wat er gaat gebeuren. Om 7 uur is er weer een persconferentie. Een deel van de gevangenen van de zwaar beveiligde gevangenis in Vught zit in quarantaine. Ze mogen hun cel niet uit omdat twee medewerkers van de gevangenis corona hebben. Woensdag worden de gevangenen getest. Tot die tijd mogen ze geen bezoek ontvangen en ook niet even een frisse neus halen. Nederlandse winkels hebben vorig jaar bijna 6% meer verkocht dan in 2019, blijkt de cijfers van het CBS. Dat voelt misschien wat onlogisch met de lockdown. Er zijn dan ook grote verschillen. Bouwmarkten en supermarkten hadden een topjaar... terwijl kleding- en schoenenwinkels juist heel slecht gingen. En wist je dat bijna alle auto's die je ziet in Nederlandse films en tv-series... in een garage in Weesp staan? Verslaggever Roel Pauw nam een kijkje in die garage van Carcasting Holland. Een Opel Monza. Deze ken je nog niet, maar deze heeft net een eh, belangrijke rol gespeeld in de nieuwe film van eh, Alex van Warmerdam. Een hele verzameling politievoertuigen. Daar heeft Rutger Hauer nog in gezeten. Een Volkswagenbus in hippiekleuren. Deze is meegeweest naar Parijs in de eerste Goois vrouwen speelfilm. Maar het bedrijf moet weg. De gemeente wil een jaar iets anders bouwen op de plek van de autogarage. Inmiddels heeft ook acteur Frank Lammers zijn gewicht in de strijd gegooid. Hij roept de gemeente op om het bedrijfspand te behouden. Het weer vanochtend helemaal in het noorden een beetje zon. Verder is het bewolkt en regenachtig. Het 1 graad in Groningen tot 11 in het zuiden.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 Then I say I love you, foul a situation. Hey girl, I thought we were the right combination. Who broke my heart? You did, you did. Pull to the target, blame Cupid, Cupid. You think you're smart, stupid, stupid. Shift that voice down. fire was on thought you loved me, but it seems you don't care. I can't love to know I can never love you. Who broke my heart? You did, you did. To the target, Blame you, you think you're smart.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 Als die volgende week wordt ingetrokken, kun je hem later niet weer van stal halen, zegt hij. Vanavond is er weer een persconferentie over de coronamaatregelen. Twee op de drie ziekenhuismedewerkers in de acute zorg hebben hun tweede coronavaccinatie gehad. De resterende 13.000 volgen deze week nog. In de Amerikaanse stad Rochester zijn politieagenten geschorst... nadat ze pepperspray hadden gebruikt tegen een meisje van negen. Het kind was op dat moment geboeid. Ze was volgens de politie in de war en zou zich suicidaal hebben gedragen.